Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. We moeten accepteren dat lager opgeleiden gemiddeld ongezonder leven dan hoger opgeleiden, vindt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Het is volgens de Raad niet reëel om dat verschil proberen te verkleinen. Beter is het om te kijken waar de meeste gezondheidswinst kan worden behaald. Bijvoorbeeld door het beïnvloeden van een ongezonde leefstijl met gerichte acties. Kabinetten proberen al tientallen jaren de gezondheidsverschillen tussen groepen te verkleinen. Niet meer doen, zegt de WRR, want dat is een recept voor teleurstelling. Twee getuigen van de moord dit weekend op een agent in het Belgische Spa hebben zich gemeld. Ze zouden in de taxi hebben gezeten van waaruit werd geschoten op de agent. De twee zaten al in de taxi toen drie Nederlanders daar ook instapten. Een van hen schoot vanuit die taxi een agent dood. Een andere agent schoot terug en verwonde een van de drie Nederlanders. Hij kan worden gearresteerd. De andere twee Nederlanders ontsnapten en worden nog gezocht. In Marokko zijn twee Nederlanders aangehouden voor een vergismoord in een café in Marrakesh. Begin november werd daar een 26-jarige student geneeskunde doodgeschoten. Het eigenlijke doelwit zou de Marokkaans-Nederlandse eigenaar van het café zijn geweest... die mogelijk betrokken is bij drugshandel. Ook hij zit vast. Een Amsterdamse bakkerij gaat zijn naam veranderen na klachten daarover op sociale media. De bakkerij, niet ver van het achterhuis, heet Anne en Frank... Volgens de eigenaar is die naam een eerbetoon aan Anne Frank, maar twitteraars noemen de naam bizar, smakeloos en alle vorm van schaamte en fatsoen voorbij. Daarop besloot de eigenaar toch maar een andere naam te kiezen. De letters Anne en Frank worden vandaag van de gevel gehaald. Wat de nieuwe naam wordt is nog niet bekend. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Hier en daar valt nog een lokale bui.